Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kan vandaag flink gaan spoken, vooral in het westen, langs de kust. Er komt een storm aan die al behoorlijk te keren gaan in Frankrijk en Groot-Brittannië. In de loop van de ochtend krijgt ons land er ook mee te maken. Het gaat vooral hard waaien en regenen. De ANWB adviseert dan ook om een dagje kantoor te skippen... en je thuiswerklaptop open te klappen, als dat kan natuurlijk. Ook zijn er al veel vluchten vertraagd of helemaal van het vertrekbord gehaald. Er kiezen nog steeds minder vrouwen voor de techniek dan mannen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ook komt naar voren dat vrouwen die wel een technisch diploma hebben gehaald... vaker kiezen voor een baan in een andere sector meer dan 100 agenten hielden gisteravond in Almere een grote politiecontrole. Op vijf plekken werden automobilisten en motorrijders gecheckt. Vooral op drugs en wapens. We checken echt alle dingen. Eh, de hele auto, eh, het liefst ook in de auto. Ook onder motorkap. Ja, omdat er toch dingen kunnen zijn die te maken hebben met, eh, met criminaliteit. Soms is het op het oog niet te zien, maar wel in de auto of ergens onder. Het is nog niet bekend of er ook dingen in de auto's zijn ontdekt. Wel is de politie van plan om vaker dit soort controleacties te doen. En een stunt gisteravond in het KNVB-bekertoernooi. De amateurs van HHC Hardenberg schakelden eredivisieclub Heracles uit. Het werd 2-0. Dat klonk zo bij ESPN. De lengte is er. En Jones verlengt en dan hoeft Van der Leijden niet eens meer aan te zitten. HHC op voorsprong. Jones. Van der Leij. Ja, Van der Leij. Of is het Drost die hem nog aantikt? Het is in ieder geval een van de bijna kale kletsen bij HHC die ervoor zorgt dat het nu 2-0 staat. En er werd nog een Club uitgeschakeld door amateurs. AFC won met 1-0 van Pek Zwolle. Het was een topavond voor Wesselbeen. Die speler van 20 maakte zijn debuut. Wat ging er door je hoofd? Nou ja, eigenlijk niet zo heel veel, want ik had een eh, tentamen vanavond. Dus die moest ik even afzeggen. En dan eh, ga je zo snel mogelijk klaarmaken. De Amsterdammers. En daar staat Houtmeijer vast en komt been in. Staat er een minuut in. Ook FC Groningen had het lastig tegen een amateurclub, de Rijnsburgse Boys. Maar Groningen scoorde uiteindelijk toch nog de 1-0. En Excelsior won ook met 2-1 bij FC Den Bosch. Het weer nog, het gaat vandaag dus behoorlijk spoken in het noorden. Regen en vooral aan de kust veel wind door storm Kieran. Daar geldt straks code oranje. En vanmiddag dan zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog niet bepaald druk op de weg. Het rijdt wel wat langzamer op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam.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 joyful hymn. Silver sunlets reach the sky. Fight the battles and the blues. Wars of love and wars of art. Tonight the cape is what I choose. Goya's in my Spanish heart. little bit what you did, mm, what you said.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 Vanaf het eind van de ochtend geldt in Zeeland code oranje. Later is dat ook zo in Zuid-Holland, Noord-Holland en het Waddengebied. Het aantal mensen en bedrijven dat de verzekering probeert op te lichten is flink afgenomen. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat vorig jaar ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp liepen. Dat is een daling van 15% vergeleken met een jaar eerder. In Brazilië worden militairen naar havens en vliegvelden gestuurd in de strijd tegen criminaliteit. Bendegeweld is opgeleid, vooral in Rio de Janeiro. Vorige week staken bendeleden tientallen bussen in de stad in brand. Het weer, de wind neemt dus flink toe, wordt langs de kust stormachtig, kans op windstoten tot zo'n 100 km per uur. Vanmiddag ook af en toe zon en het wordt een graad of 13. time and time again how much I care.